Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïnse hoofd... De Oekraïnse havenstad... Oké, wacht even opnieuw. <laughs> nee, even opnieuw. Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense havenstad Odessa is getroffen door een raketaanval. Dat zegt de gouverneur van de regio op social media. Bij de aanval zijn een flatgebouw en een kerk geraakt. Een jongen van 15 is daarbij overleden en een kind raakte gewond. Eerder vandaag maakten de Verenigde Naties bekend dat de oorlog tot nu toe zeker 3100 mensen het leven heeft gekost. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger, zegt de VN, omdat nog niet altijd overal veilig naar doden kan worden gezocht. In, de Amerikaanse staat New Mexico moeten honderden mensen hun huis uit vanwege een grote natuurbrand. Er staat een gebied zo groot als het eiland Texel in brand. Door de harde wind en de droogte van de afgelopen tijd verspreidt het vuur zich snel. De autoriteiten verwachten dat de brand de komende dagen alleen maar groter wordt. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, maar de weersomstandigheden maken het blussen lastig. Turncoach Vincent Wevers is opgelucht dat hij is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat laat hij weten aan de NOS. Verschillende turnsters beschuldigden de coach van slaan, schoppen en het negeren van blessures. Maar volgens de sportrechter is het onderzoek slecht uitgevoerd... en is daardoor niet duidelijk wat hij precies fout heeft gedaan. Eric Foreman, Donna, Faz, Michael, Jackie en zelfs de inmiddels hoogbejaarde Red en Kitty Foreman. Je kent ze allemaal van That 70 Show. Is this be our last circle together. We're growing up. I mean, these two have jobs and Eric is to start his life and I'm doing more shaving than ever. Last time I was here, I hid a stash. Just gotta remember where I put it. Eric, don't mumble. Red, don't yell at Eric if he mumbles. Hey, Donna, hi, hello. Don't hate Donna, hi, hello, me. I trusted you and you cheated on me with this slut. je gaat ze allemaal terugzien in de spin-off That 90 Show. Die draait om Leia Foreman, de dochter van Eric en Donna. Misschien mis je nog iemand uit de cast. Steven Hyde, oftewel Danny Masterson, komt niet terug. De acteur wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting. Zelf ontkent hij dat. Wanneer de serie precies uitkomt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Het is koud. Morgen veel bewolking in het noorden. Daar wordt het zo'n 11 graden. En in het zuiden is het zonnig met zo'n 19 graden. Maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. En jullie luisteren alweer naar de 30ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. Het is alweer de maand mei en omdat het gisteren de dag van de arbeid was, borduur ik daar vanavond nog even op verder. Met allemaal nummers die over werk gaan. Het tweede uur van vanavond zal vooral voor de punkfan een streling van het oor zijn. Bijna het gehele uur hoor je dus heel veel punkmuziek voorbij komen. En je hoorde als opener natuurlijk een van de bekendste rocknummers en klassiekers van Rush met Working Man. Niet helemaal metal, maar toch hard rock genoeg voor mijn programma. Het nummer is alweer bijna 50 jaar oud en kwam uit in 1974 op het debuutalbum van de band. De originele drummer John Rutsey hoor je nog op dit nummer. Hij vertrok kort na de opnames van het album vanwege gezondheidsproblemen en werd vervangen door Neil Peart, die daarna van groot belang was voor de band, dankzij zijn specifieke manier van drummen en het schrijven van vrijwel alle teksten van de band. Het nummer gaat over het zware leven van de simpele, hardwerkende man. Werk hoeft natuurlijk niet alleen maar eerlijk en netjes te zijn... als je begrijpt wat ik bedoel. En dat maakten de mannen van ACDC ons even duidelijk... met hun gelijknamige album Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. In dit nummer wordt een vuilklusje opgeknapt door een huurmoordenaar. Het zal je werk maar zijn. Dat weten ze ook eh, bij Megadeth, maar al te goed dat dat goede business is. Maar dus eerst ACDC. Business and Business is Good. Van het gelijknamige debuutalbum uit 1985. De band kreeg 8000 dollar van het label Combat om het album op te nemen... en maakte dit bedrag voornamelijk op aan drank en drugs. Dit leidde tot een noodgedwongen ontslag van hun producer... en kwam het erop neer dat ze hun eigen album moesten mixen... met slechte kwaliteit als gevolg. Toch werd het album een succes. Het titelnummer wat je net hoorde is er eh, geïnspireerd op de comic The Punisher. Dat gaat over een betaalde huurmoordenaar. Ook verzorgde, eh, veroorzaakte het nummer een kleine controverse toen iemand op de radio dit nummer als verzoek indiende... omdat hij zei dat het goede muziek was om een heleboel mensen te vermoorden. Gezellig. Deze man werd uiteindelijk gearresteerd op verdenking van het beginnen van een mogelijke schietpartij. Een lekker bijbaantje dus, of een lekker baantje dus. Ken je dat? Heb je een saai kantoorbaan waar elke dag als hetzelfde aanvoelt? Werk dat weinig uitdagend is. Je wordt er depressief van, lijkt me. Zo ook de persoon in dit nummer van Nine Inch Nails. Het nummer past perfect thuis in deze omschrijving... maar gaat in werkelijkheid gewoon over de cyclus van medicatie... en eh, uitgedoofde creativiteit die gepaard gaat met depressie en psychische aandoeningen. Hij weet dat hij gelukkig zal zijn, dan verdrietig, dan van binnen dood zal voelen... dan misschien voor een tijdje geliefd zal zijn... maar onvermijdelijk zal de cyclus zich herhalen. Al die tijd is zijn structurele ondersteuning constant op hem gericht... om hem op het goede spoor te helpen, maar wat, eigenlijk, wat hij eigenlijk zo haat. Every day is exactly the same. afsluitend op de Nine Inch Nails hoorde je Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle. Die ik twee weken terug ook nog gedraaid had met het dierenthema. Maar ook vanavond natuurlijk perfect past. Het nummer gaat over een vader die alsmaar weg is voor werk... en zijn zoon die vraagt wanneer hij weer thuis is... en tijd met hem door wil brengen. Je ziet het vaak gebeuren in gezinnen dat de vader nauwelijks in beeld is... en dat alle zorg en opvoeding wordt gedaan door de moeder. Heel erg triest. Ieder kind heeft natuurlijk ook een vader nodig in zijn leventje. In het volgende blokje heb ik een dubbele eerbetoon aan de overleden ex-Beatle John Lennon... die in 1980 te vroeg om het leven kwam doordat hij werd vermoord. Met de Plastic Ono Band had John Lennon in 1970 een hit gescoord vlak na het uiteenvallen van de Beatles. Het lied werd meerdere keren gecoverd, zoals door onder andere Marianne Faithful, David Bowie's eh, band Tin Machine, Marilyn Manson en zelfs Green Day maakten een bijdrage aan de verzamelaar Instant Karma, de International Campaign to Save Darfur. Je hoort hem nu met daarna de versie van Ozzy Osbourne. Working Class Hero heb ik het natuurlijk over, is Lennon's ironische tutorial over hoe je een succesvol burger kunt worden door alle individualistische eigenschappen volledig op te nemen en te bezwijken door de intense druk die begint begint in de kindertijd en niet eindigt totdat je gewoon een anonieme dwaas bent in het graf. Green Day dus met Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school clever and despise the fool. Tell yourself crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class been scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class Till the pain is so big you feel nothing at all Our working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool so fucking crazy you can follow their rules. Our working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear a working class hero is something to be. Keep your dog with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Our working class heroes. the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool I'm met een speciale uitvoering. En daarna de coverversie van The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. En wat wel grappig was, is dat de Green Day versie gecensureerd was... Eh, met de fucking... Uh, eh, was weggepliept en Ozzy die zingt hem wel lekker. Zijn versie vinden we terug op het album Undercover... dat covers bevat van allerlei bekende nummers van grootheden... zoals The Beatles, John Denver, King Crimson, The Rolling Stones en Cream. Niet alles even goed, maar deze heeft hij wel eh, goed gedaan, vind ik. Een mooi eerbetoon aan de werkende man uit de middenklasse... en natuurlijk ook aan John Lennon. Je kunt natuurlijk ook worden uitgebuit door je werkgever... en worden behandeld als een werkpaard. Dat is nooit leuk en daar heeft niemand trek in. Mastodon schreef daar een nummer over, passend getiteld Workhorse... en gaat gaat over werk dat bijna vergelijkbaar is met slavernij. Iets wat helaas nog steeds actueel is in de armere landen... waar je voor een scheidloontje wordt uitgebuit en je je kapot werkt. Gitarist Brand Hintz zei tijdens de live versie van het nummer als intro... This song is about work. Work fucking sucks. Bukken. Je hoorde aansluiten op Mastodon, de fictieve melodieuze death metal band Death Clock met The Gears. Clock is de ster van de Amerikaanse animatieserie Metalocalypse. Wat een hele moeilijke naam. Dat in 2006 is ontworpen door Brandon Small en Tommy Blatcha. En toen elke nacht werd uitgezonden op Cartoon Network... als onderdeel van de Adult Swim serie. Alle fictieve muzikanten uit deze band zijn gemodelleerd... naar echte metalmuzikanten. De band bestaat uiteraard ook natuurlijk uit echte muzikanten... en bestaan naast gitarist en zanger Brandon Small... ook uit drummer Gene Hoglan, basgitaristen Mike Kennelly en Brian Beller... die live ook spelen. Gears gaat over de klokketeers en hoe ze voor Death Clock kwamen te werken. Klokketeers, ook wel hoodies genoemd, zijn vrede opzichters van verschillende Death Clock eigendommen... en tevens rodies voor de concerten van de band. Zo, weer wat geleerd. Nu even tijd voor wat luchtigs en wat vrolijks. De band Offspring had in 1999 grote hit met het nummer Why Don't You Get A Job... gebaseerd op het Beatles-nummer Opladi Oplada... met wat elementjes van Cecilia van Simon Garfunkel. Textueel is het nummer minder vrolijk dan muzikaal gezien. Het nummer gaat over twee werk werkloze mensen, een man en een vrouw... die allebei hun partners gek maken door te lummelen... en maken elkaar ook nog eens uit voor lui. Ze geven wel geld uit, maar weigeren werk te zoeken en te betalen voor alles. Die mensen heb je natuurlijk ook, die te lui zijn om te werken... en liever uitkering trekken of op een ouders zakteren. My friend's got a girlfriend man he hates that bitch. He als eerste single van hun album Pieces of Eight uit 1978. En het nummer vertelt het verhaal van een man die het zat is om continu het gezeur aan te horen dat hij werkloos is. Hij zet alles op alles om werk te vinden, maar wordt continu afgewezen, dus probeert hij de mensen over te halen om hem aan te nemen. Het kan ook soms knap frustrerend zijn als je zoveel solliciteert... en continu dezelfde afwijzingen krijgt. Tegenwoordig is er genoeg werk beschikbaar, maar niemand te vinden. Alsof de mensen liever uitkering krijgen dan te werken voor een laag loon. De mannen van de Clash zongen daar ook over in hun nummer Career Opportunities. De tekst van het lied bekritiseert de cultuur van het demoniseren van werklozen... en de veronderstelling dat het nemen van een laagdrempelige, uitzichtloze baan... beter is dan werkloos zijn. Het gaat over werkloosheid en de cultuur van geen hoop... voor degene die vastzit in ondergeschikte banen. Alsof dat het beste is dat ze ooit in het leven zullen krijgen. Je hoort ze nu met aansluitend Skid Row met Slave to the Grind... voordat het eerste uur werkgerelateerde metal erop zit. Na het nieuws van 12 uur ben ik weer terug met nog meer stevige muziek, voornamelijk punk. Stay tuned! They me the office, of the show. never knocked Every job I offer used to keep you up the dock Career opportunity, the one that never knocked I hate the army and I hate the RAF I don't wanna go fighting in the tropical heat I hate the seven savage blue I won't open that bomb for you Career opportunity, the one that never knocked Every job they offer used to keep you at the dock Career opportunity, the one and never know Opportunity, the one not never know Every job they offer used to kick you out the door Career opportunity the one had never known afsluiten van het eerste uur. Skid Row met Slave to the Grind. Van het gelijknamige album Slave to the Grind, dus uit 1991. Eh, en dat was voor de band het tweede album. Heerlijke muziek. Eh, we hebben in het tweede uur dus nog meer lekkere punkmuziek.